Morat Wakili met het NOS-journaal. De Koninklijke Marechaussee heeft elf medewerkers straffen opgelegd... omdat zij discriminerende berichten in een WhatsApp-groep voor het werk hebben verstuurd. In een persbericht zegt de Marechaussee dat ze stickers van discriminerende aard verstuurden. Een leidinggevende is ontslagen vanwege de stickers en zijn rol bij de gebeurtenissen. Een ander is overgeplaatst. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogt de basisrente met kwart procentpunt. Zo'n forse verhoging is er in 28 jaar niet geweest. De verhoging is bedoeld om de inflatie te remmen... maar zal niet direct doorwerken in lagere prijzen. Dat duurt al gauw een half jaar tot een jaar. Premier Rutte ziet toch mogelijkheden om dit jaar de koopkracht te verbeteren... van mensen met een laag of middeninkomen. De linkse oppositie wil dat mensen die nu al zorgtoeslag krijgen... ook een najaarstoeslag ontvangen van 500 euro. Rutte zei in het debat over de voorjaarsnota dat dat misschien wel mogelijk is. Door de energiecrisis en de inflatie staat de koopkracht onder druk. De oppositie wijst erop dat de middeninkomens onvoldoende profiteren van steunmaatregelen... die al zijn genomen. Eerder zeiden Rutte en minister Kaag van Financiën dat er weinig mogelijkheden waren... om dit jaar nog iets te doen aan de koopkracht. In de zaak rond de verdwijning van een Britse journalist en zijn Braziliaanse reisgezel is een bekentenis afgelegd. Dat melden persbureaus op basis van CNN Brazil. Journalist Dan Phillips en onderzoeker Bruno Pereira raakten tien dagen geleden vermist in het oerwoud in het noordoosten van Brazilië. Hun lichamen zijn volgens de zender in stukken gesneden en in brand gestoken. Het is niet duidelijk of de bekentenis van één van de verdachten is die zijn, die zijn aangehouden. De autoriteiten hebben de bekentenis niet bevestigd. En dan het weer. Vannacht rond de 10 graden. Vannacht gaat het ook minder waaien.